Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen waarschuwen voor een diabetesmedicijn dat veel wordt gebruikt als afslankmiddel. Beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk gebruiken het al. Het is een medicijn dat eigenlijk voor diabetespatiënten is... maar nu wordt het in afslankklinieken volop ingezet. Artsen zijn bang dat mensen met diabetes straks zonder komen te zitten. Als je dus dat uh, Ozempic al gebruikt en je komt in de apotheek en het is er niet... en je moet een ander middel gaan gebruiken, dan kun je ontregeld raken. En ehm, eh, met een hoge bloedsuiker bijvoorbeeld, dan krijg je meer dorst, ga je plassen... moet je nieuw, opnieuw ingesteld worden. betekent dat je meer contacten moet hebben met de arts die dat moet regelen. En dat is heel onwenselijk. Iemand die Ozempic gebruikt om gewicht te verliezen is Kees. Hij zegt dat hij te druk is voor een lifestyle coach, maar toch wil de afvallen? Ik eh, eh, gebruik Ozempic nu uh, tiende maand en ik ben 40 kilo afgevallen. Ja, dan voel jij je vanzelfsprekend veel beter, veel meer energie. Het middel is wel duur, er zijn ook risico's. Artsen weten bijvoorbeeld niet wat er gebeurt als je het langere tijd gebruikt. Veel jongeren in de horeca kregen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. NOS Stories ondervroeg ongeveer 2400 mensen en ongeveer de helft gaf aan dat ze wel eens wat naars meemaken. Leg mijn collega Maxime uit. Dat kan dan gaan van eh, seksueel getinte grappen, opmerkingen... Eh, of zelfs aanrakingen vanuit collega's, vanuit gasten of vanuit leidinggevenden. Dus denk aan een hand op je beeld terwijl je aan het werk bent. Eh, gasten die heel erg overduidelijk naar je borsten staren... of leidinggevenden die met je naar bed willen, daar grapjes over maken. Dat soort gedrag. Jongeren die iets meemaken vinden het moeilijk om er iets van te zeggen... omdat ze het gevoel hebben dat het bij de horecacultuur hoort. En medewerkers van het Witte Huis gaan waarschijnlijk niet met een lekker gevoel naar hun werk. Commander, de hond van president Biden, heeft namelijk weer iemand gebeten. Het is al de elfde keer dat hij dat doet. This is certainly difficult for uh, the first family and also any of the personnel who have been bitten and needed treatment. Let's remember there have been some injuries from this. De medewerker die gisteren gebeten werd is behandeld aan haar verwondingen. Het gaat naar omstandigheden goed. En het weer nog vanochtend vooral in het westen wat mist. Daarna een prima nazomerdag met wolken, maar ook behoorlijk wat zon bij 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits begint nu geleidelijk aan op te lossen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hoofddorp en Oogmade 9 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Dat veroorzaakt file komend vanuit Zaanstad op de A10 Noord... tussen Durgedam en knooppunt Amstel 6 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht...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 Oh, can't you see? Love is the drug got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking Never done. feeling for you You know what I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.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 Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you devotion.